moet met het NWS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving aan de Iraanse kant opgelopen tot zeker 100, melden Iraanse media. Er zouden meer dan duizend gewonden zijn. Verschillende dorpen raakten beschadigd. Op sommige plaatsen is de water- en stroomvoorziening uitgevallen. Volgens een hulpverlener durven veel mensen hun huis niet meer in uit angst voor naschokken. In Iraks Koerdistan, waar het epicentrum was, zijn zeker vier mensen omgekomen. Maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog op. De schok werd gevoeld tot in het zuiden van Turkije en tot in Israël. De burgemeester van Enschede gaat vandaag bekijken of er juridische stappen mogelijk zijn tegen de extreemrechtse organisatie Pegida. Aanhangers van Pegida hebben actie gevoerd tegen de bouw van een moskee in Enschede. In een tweet schreef de anti-islambeweging dat op de locatie van de moskee een kerk met een kruis is neergezet. De kerk zou zijn ingewijd met varkensbloed. Burgemeester van Veldhuizen van Enschede noemt de actie wogelijk en koekoeksklenachtig. De Nederlandse kustwacht waarschuwt voor een onbemand zeiljacht op de Noordzee dat stuurloos ronddobbert. De eigenaar was in problemen gekomen en is van boord gehaald door de kustwacht. Het schip moet worden weggesleept door bergers, maar die komen pas in actie als ze daarvoor opdracht krijgen. Het komt bijna nooit voor dat een schip zo lang stuurloos ronddobbert. De kustwacht stuurt nu iedere vier uur de coördinaten van het schip door aan omliggende schepen. In Zeeland zijn de laatste week dode zeehonden aangespoeld, bijna iedere dag één. De dieren zijn volwassen en ogenschijnlijk gezond. Ze hadden gevulde magen en geen verwondingen, zegt het reddingsteam Zeedieren. Wat de dieren is overkomen is onduidelijk. De faculteit Diergeneeskunde in Utrecht gaat de doodsoorzaak onderzoeken. Het weer, vooral in de kustprovincies, komen vannacht nog buien voor. De temperatuur daalt naar een graad of 4. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Af en toe valt er nog een bui en het wordt dan maximaal 9 graden.